Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. PVV-leider Wilders heeft bedreigingen die hij krijgt op sociale media gezet. Het gaat om teksten als ik snij je ballen eraf en we will kill you. Wilders schrijft dat hij vanochtend aangifte heeft gedaan van tien bedreigingen... en dat er volgende week nog meer volgen. Wilders wordt al lange tijd beveiligd. Hij doet geregeld aangifte van bedreigingen met geweld op sociale media. In een windmolen in Zeewolde is brand uitgebroken. Twee onderhoudsmonteurs zouden gewond zijn geraakt. Een van hen is ter plekke behandeld door de hulpdiensten. Omdat de brand op grote hoogte woedt, heeft de brandweer grote moeite met het blussen. De omgeving van de windmolen is afgezet omdat de wieken zouden kunnen losraken en naar beneden kunnen vallen. De Thaise ex-premier Yingluck Shinawatra is veroordeeld tot vijf jaar cel... voor het uit de hand laten lopen van een subsidieprogramma voor rijst. Thaise boeren kregen daarbij drie keer zoveel geld voor hun rijst als de marktwaarde. Dat kostte het land zo'n 7 miljard euro. Yingluck verdiende er zelf niets mee. Haar wordt verweten dat ze het programma niet heeft gestopt op het moment dat duidelijk werd dat het de staat miljarden zou kosten. PSV speelt op maandag 9 oktober in het eigen stadion een oefenwedstrijd tegen het Mexicaanse Pachuca. De opbrengst van het duel gaat naar slachtoffers van de aardbevingen in Mexico. De Eindhovenaren hebben een speciale band met Mexico omdat er vaak Mexicanen spelen, zoals nu Lozano. Toegangskaarten voor de wedstrijd kosten 2 euro. Het weer, op veel plaatsen is het vrij zonnig, bij 17 tot 21 graden. Alleen in het noorden zijn nog wat wolken.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 Laten we lekker gaan wandelen. Ga je zaterdag 30 september ook mee met een van onze 26 gezellige stadswandelingen? Speciaal voor ANWB-leden, onder begeleiding van een gids. En meedoen is gratis. Kom naar de ANWB-winkel of meld je nu aan op anwb.nl slash wandelweken.